Mark Visser met het NOS-journaal. In de divisie is koploper Ajax op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in Heerenveen met 5-0. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met 10 man... na een rode kaart voor de Heerenveen-keeper. Eerder op de avond speelden AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV verloor met 2-1 bij RKC. In de Kerkrade kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunnersvolgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken. Alle daden komen in een dossier dat voor allerlei instanties te raadplegen is. In Maastricht veroorzaakten drugsrunners veel overlast. Ze komen vooral uit Rotterdam, maar ook uit Gouda en Utrecht. De TBS'er die was ontsnapt uit een kliniek in Portugal, is opgepakt in Rotterdam. Waar precies en hoe is niet bekendgemaakt. De zedendelinquent van 29 ontsnapte anderhalve week geleden toen hij met zijn begeleiders in de buurt van de kliniek was. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee TBS'ers uit de kliniek in Portugal. In Leeuwarden heeft de politie vanmiddag wilde acties gehouden. agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg waardoor het verkeer vastliep. agenten protesteerden tegen het CAO-voorstel van minister Opstelten. De wilde acties volgden op aangekondigde protesten van vanochtend. Opstelten en de, TB, de, en de politiebonden zaten vanavond weer om tafel, maar een doorbraak die bleef uit. Het vroeggeboren Argentijnse baby die door artsen was doodverklaard is 12 uur later levend teruggevonden. Toen de ouders afscheid wilden nemen in het mortuarium hoorden ze vanuit een kist een zacht gejammer. Het meisje ligt nu in kritieke toestand in een ziekenhuis, maar is volgens artsen aan de beterende hand.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 Eh? Made up of? Eh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? i am a to ruin you, cunt. I'ma do When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?